As Tears Go By. Ze gaan wel over, hè? Dat dan weer wel. Dat is het eh, goede bericht van dit verhaal. Aan het begin van een nieuwe aflevering van de zondagmorgen van GoFM. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met werkelijk geweldige muziek. Om eh, lekker bij te ontspannen op deze zondagmorgen. Voor tijdens het eh, zondagmorgen ontbijt of de brunch. Dus blijf lekker luisteren, ontspan en maak er een mooie morgen van. Wij doen hier bij GoFan ons uiterste best om je goed te vermaken en te informeren. Hier is Bill Withers, een van zijn mooiste. Lovely day. Goedemorgen. and I look else instead of And if living for myself is what I'm guilty of, go on and sentence me, I'll still be free. It's my turn to see what I can see. I hope you'll understand. This time's just for me because it's my turn no apologies. I've given up the truth to those I've tried to please. toch, deze muziek van Diane Ross. Hier in de show bij eh, GoFam, It's My Turn. Straks over een eh, kwartiertje, dik kwartiertje, gaan we praten over het basisinkomen. Ja, daar is veel over te doen altijd. Mensen zouden lui worden of het zou heel veel geld kosten, het basisinkomen. En is het allemaal wel waar wat er is geroepen? Nou ja, je hoort het straks dus allemaal uit de mond van eh, Alexander de Roo, voormalig Europarlementariër. Hier in de show. Dus stay tuned. to hide, nowhere to run. We used to have so much fun. Ain't no sunshine when my baby's gone. try. now I hope my words could somehow guide the world today into a better way. Cause it's been a long time coming, yeah. And on the final day, there will be no more words to say, no more words to say. don't you know the love? Geweldig. Ja, vind ik wel hoor. Misschien jij ook wel. Steven Simmons. En Tears Never Dry. Nou, zeker. Sinise hoorde je ervoor met Saving Forever For You. Ehm, kijk even naar eh, onze agenda op uh, eh, go-rtv.nl. Heel interessant. En eh, wat zien we dan? Uh, Wielencafé Leven de Koers haalt Super Trio naar Terneuzen. Dat is goed nieuws. op 10 februari, dus een paar dagen al, verwelkomt het Wielencafé Leven de Koers toerwinnaar van 1980 Joop Zoetemelk. De nummer 2 van dat jaar Henny Kuiper. En de winnaar van de witte jongerentrui Johan van der Velde in Porgy en Bess. Dat wordt leuk voor de wielerliefhebbers natuurlijk. En ze gaan ook nog een spel spelen. Petje op, petje af. Nou, dat wordt dus dikke pret ook nog. Eh, meer informatie vind je op onze website go-rtv.nl. Ga dan naar agenda en daar vind je de activiteiten in onze buurt van de komende tijd. go-rtv.nl Weet je wat ik zie als ik gedronken heb? allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. Oh, ik weet wel dat ik nou mezelf nep. Want er zijn geen beestjes. Maar ik zie beestjes om me heen. mijn dekels in mijn kussen, kijk maar. In mijn oren, in mijn neus en in mijn haar. En ze lopen steeds door elkaar. Beestjes, beestjes. Hele legers lopen daar over de grond. Kijk, ze rukken op langs het plafond. En de kamer draait maar in het rond. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb? Allemaal beestjes. Zoveel beestjes om me heen. komen zij erbij. En ze kijken allemaal naar mij. Beestjes, beestjes. Blauwe, gele, rode, alles zit erbij. Likkebarend komen zij steeds dichterbij. En ze loeren allemaal op mij. Oh, weet je wat ik zie als ik gedronken heb?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 Wel van heel lang geleden. En dan eh, besef je opeens weer dat drugsproblematiek al heel lang onder ons is. Dat is zomaar zo'n overpeinzing zou je kunnen zeggen. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. We gaan het hebben over basisinkomen. Hier ben ik zelf. We gaan het hebben over het basisinkomen. Is dat gewoon niet gratis geld? Ik ga erover praten met iemand die er alles van weet. Voormalig Europarlementariër Alexander de Roo. Welkom in het programma. Goeiedag. Meneer de Roo, u bent voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Wat is dat voor een vereniging? Wij zijn een kleine vereniging. We bestaan al 25 jaar. We willen het basisinkomen in Nederland invoeren. En we zijn onderdeel van een internationaal vereniging en er zijn dus nog 35 andere verenigingen over heel de wereld, over alle vijf continenten. En wat is het doel van die vereniging? Onze vereniging wil basisinkomen in Nederland invoeren. En de andere verenigingen willen natuurlijk in Duitsland invoeren, in Amerika, in Canada, in Kenia, in India. Want daar spelen ze met het idee om de subsidies die arme dorpen nu krijgen en waarvan 75% niet de dorpen bereikt, om te zetten in een rechtstreekse bedrag voor alle mensen in India. Hoe werkt het nou in de Nederlandse situatie in basisinkomen? Wat is dat dan? Het basisinkomen is, het meest gehoorde bedrag is dat iedereen 1000 euro zou krijgen en dat je allerlei toeslagen die we nu hebben zou afschaffen. En als je dan werkt, kan je gewoon 50% houden van wat je bovenop verdient. En niet zoals nu 90, 96% inleveren. Dus dat is eigenlijk het revolutionaire. Je werkt en je verdient. We hebben nu al bijna een half miljoen werkende armen. Ze werken, maar ze verdienen nauwelijks meer dan de bijstand. Dat is niet goed. Daar moeten we een eind aan maken. Ja, maar eh, hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat geld moet er toch komen? Er bestaat toch niet iets als eh, gratis geld? Er is geen gratis geld. We zullen eigenlijk de belasting radicaal moeten hervormen. Wat je moet doen is natuurlijk kijken hoeveel kost dat 1000 euro. Nou, dat kost 163 miljard. Dat klinkt heel veel. Dat is ongeveer een kwart van wat we met z'n allen verdienen. Dus drie kwart gaat nog steeds via lonen, winsten, huur, etc. verdeeld worden. Hoe kan je 163 miljard vinden? Nou, je kan een flink deel van de uitkeringen lager maken. Dus als je nu WHO hebt, 1600 euro, hou je dan 600 euro over en nog 1000 euro basisinkomen. Dat levert een heleboel op. Dan kan je allerlei belastingvoordelen die werkenden hebben afschaffen, want zij krijgen immers dat basisinkomen. Dan hou je nog een gat van 50 miljard. Als je dan iedereen 50% inkomstenbelasting laat betalen en nou, enkele tienduizenden ambtenaren kunnen naar huis, want het systeem wordt veel eenvoudiger. Dan heb je het helemaal rondgerekend. Ja, maar goed, nu heb je het rondgerekend. Uh, mensen krijgen 1000 eh, euro per maand. Maar ja, is dat dan geen eh, soort eh, beloning voor op de sofa te blijven zitten? Nou, dat is het principe van basisinkomen. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Je kunt dus kiezen als je nu slecht werk hebt, waar je helemaal ontevreden mee hebt, zeggen van baas, bekijk het maar. Ik ga wat anders zoeken op eigen kracht. Want die 1000 euro hou je dan. En het aardige is, allerlei onderzoeken zijn gedaan en experimenten zijn gedaan. Het blijkt dat mensen ondernemender worden in plaats van te gaan zitten op die bank. Probeer het zelf maar eens om een maand alleen op die bank te zitten en niks te doen. Het lukt mensen niet. Mensen hebben contact nodig. Mensen gaan werk zoeken. In India bleek, experiment zeer interessant. Jonge vrouwen werden ondernemer. Die konden dan geld lenen voor een naaimachine, gingen kleren maken, kleren verkopen. En na een half jaar kwamen de onderzoekers terug. Toen hadden ze hun sluier afgedaan, de jonge vrouwen. Waarom? Omdat ze nu zeiden, we bepalen nu ons eigen leven. We zijn niet afhankelijk van de oude mannen in het dorp. We doen nu wat wij belangrijk vinden. Ja, en waarom zijn zoveel politieke partijen eh, tegen? U, u bent al 25 jaar eh, bezig. En als ik zo de politieke partijen hoor, ja, waarom blijven die dan toch zo ja, tegen? Nou, tegen, tegen. Er is wel een stemming geweest. Mogen gemeenten experimenteren met vormen van basisinkomen? Daarvan hebben 15 van de 17 fracties in het oude parlement ja gezegd. Alleen de VVD en de PVV waren tegen. De experimenten gaan dus beginnen. Ik denk dat we in Nederland toch binnen tien jaar wel een gedeeltelijk basisinkomen hebben. Om te zorgen dat de onderkant van de samenleving er wat aan heeft. Want door al die inkomensafhankelijke regelingen hebben mensen tussen minimum en model gaan niet vooruit als ze meer gaan werken. Hard werken loont niet. Bijvoorbeeld, je verdient 20.000 euro bruto, iets meer dan een minimumloon. Je woont in een huurhuis, twee kinderen, je vrouw weer thuis. Je vindt een andere baan, 31.000 euro. 11.000 euro bruto winst. Daar hou je dus 500 euro net aan over. 96% lever je in. En toch gaan die mensen werken. Toch blijven die mensen werken. Dus mensen gaan niet lui op de bank zitten, maar werken moet wel lonen. En dat gebeurt precies met het basisinkomen. Want dan houdt iedereen altijd 50% over als hij weer meer gaat werken waar kunnen mensen meer informatie vinden over de werking eh, van het eh, basisinkomen en ja, hoe de vorderingen zijn? Is er een nieuwsbrief waar je op kunt abonneren? Ja, we hebben een nieuwsbrief. Dan moet je naar basisinkomen.nl gaan. En daar staat heel veel informatie over wat er wereldwijd gebeurt. Meneer Roo, hartelijk dank eh, voor de informatie. En succes met het werk voor het basisinkomen in Nederland. Graag gedaan. Dankjewel, Alfred. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Voor veel mensen zal dit muziekstukje eh, onbekend zijn. Chauvin en Paris, rendez-vous. Maar goed, het was eh, in 1989 een kleine hit in de top 40 zou je kunnen zeggen van toen de tijd. Verder Terry De Sario en Casey samen in Yes, I'm Ready. En dat allemaal in deze toch wel hele aardige aflevering van de Zondagmorgen van GoFM. Fijn dat je erbij bent. Ehm, over een uurtje ongeveer, dan hebben we een reportage van Jeroen van Gent onze razende verslaggever die ging de straat op en die stopt dan een eh, blauwe microfoon onder de mensen hun neus. En dan komt dan eh, reactie uit. <laughs> ja, geweldig en soms heel spannend, soms heel apart en soms heel vrolijk. Hoe het zit, dat hoor je straks hier in de show. het land. En de wijsheid van één man. Dat is genoeg. Er is niets waar ik op wacht. Morgen blijft het nacht. Ik overdacht me zorgen en de wereld en alle. De diepte hier is wild. De onzin en de noodzaak, ze naderen de grens. De liefde van één mens was mij iets waar ik op wacht. Morgen blijft het geweldig, hè? Ja. Jenny Abramson, My Favorite Song. Ja, je zou denken, het is al lang kerstmis geweest. En we hebben natuurlijk de Sound of Music al lang achter ons gelaten. Maar dit is een hele mooie uitvoering van dat lied uit The Sound of Music. My Favorite Thing. Goed, en eh, dit nummer werd gebruikt voor een autoreclame. Dit eh, even terzijde een paar jaar geleden al. Verder hoorde je Bluff en Mooi Dag. En dat belooft het vandaag in ieder geval te worden. Ja, eh, het weer is altijd anders dan dat je denkt.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 Getuigen deze prachtige van Kate Winslet, What If en Rolls Royce. Ja, Wishing on a Star. Goed, ik ga even passeren, een paar minuutjes. Daarna ben ik bij terug voor de tweede voor het tweede gedeelte eigenlijk van de show. Dus blijf lekker luisteren. Kom zo bij je terug. Dan gaan we iets meer tempo maken. En dan hebben we ook een hele leuke reportage van Jeroen Vergent. Dus blijf bij ons. Blijf bij GoFM. Want dan komt het allemaal gratis en voor niks naar je toe.